love, niet vreemd als je loopt langs de straat. Je ziet het niet eenvoud, die wereld. Daarom loopt je te denken wat mooie wijzen zijn. Waarom zijn wij toch niet misleven? En als dan je kinderen je vragen Wil je het toch, want er is voor je zin, die heeft toch ook recht op de Thank you.